Uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Bewoners rond de Albert Heijn in Haarlem, die vanochtend in brand vloog, kunnen hun huis weer in. Het vuur brak vanochtend uit in een vrachtwagen tijdens het laden en lossen. Verspreiden zich allemaal supersnel. Deze mensen moesten hun huis uit. Ik dacht, eh, lekker vrijdagje, lekker uitslapen. Maar eh, kwart voor zeven hoorde ik eh, tientallen sirenes en toen ging ik even kijken. Zag ik een grote rookwolk en moest wel kwart over zeven thuis zijn. Ik, ik hoorde geknetter en ik rook heel veel rook, dus ik doe achterdeur open en ik zie een heleboel zwarte rook. En gelukkig was mijn huisgenootje ook al wakker. Dus wij hebben eigenlijk in blinde paniek alle meiden wakker gemaakt en gezegd we moeten nu naar buiten. Het vuur is inmiddels uit, er raakte niemand gewond. Als het aan het bestuur van het CDA ligt... dan wordt Henry Bontebal de nieuwe lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Bontebal zit nu twee jaar in de Tweede Kamer... en maakt zich onder meer hard voor duurzaamheid. In Meersen in Limburg worden wandelaars aangevallen door wilde zwijnen. De gemeente roept op om voorlopig niet meer in het bos te wandelen daar. Afgelopen dagen zijn meerdere wandelaars en hun honden aangevallen. Waarschijnlijk worden de zwijnen agressief omdat ze zich opgejaagd voelen... of omdat ze hun babyzwijntjes willen beschermen. Wilde dieren op het Griekse eiland Rodos hebben het zwaar. Door de heftige natuurbranden van de laatste tijd kunnen herten, geitjes en ezels nu geen eten vinden. En dan zoeken ze het ergens anders, zegt deze animal hero die de dieren op het eiland helpt. Wat gebeurt er? De dieren die vluchten naar de dorpen, toch ook op zoek naar voedsel. Dat is gevaarlijk, kunnen ongelukken gebeuren. Maar wat er ook gebeurt is dat lokale mensen en toeristen uit de beste bedoelingen bijvoorbeeld eten geven, een hamburgertje of zo. Maar dat is helemaal niet goed voor die dieren, daar kunnen ze helemaal niet tegen. Om de dieren toch eten te geven verspreidt deze vrouw onder meer hooi over het eiland. Dan nog het weer. Vanavond en morgenochtend kan het nat zijn. Maar uiteindelijk droogt het morgen op en wordt het zonnig bij maximaal 24 graden. Zondag ook een aangename zomerdag. Wat zon, wolken, grotendeels droog en het wordt 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De werkzaamheden aan de zuidkant van Amsterdam, aan de A4 en de A10... die veroorzaken nog oponthoud op de alternatieve routes. En ook op de A4 zelf sta je in de file van Den Haag naar Amsterdam... tussen de knooppunten De Hoek en Bad Je hebt daar 20 minuten oponthoud. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen doe je er nog een kwartier langer over... tussen Bad en Amstelveen... En op de A10 Noord bij Amsterdam staat een pechgeval bij de afrit Volendam.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 Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Bontenbals naam ging al weken rond. Vorig jaar is 10,5 miljard euro aan Russisch geld illegaal overgemaakt van of naar Nederland. Dat blijkt uit cijfers van een financiële toezichthouder die één vandaag heeft opgevraagd. En de Limburgse gemeente Meersen adviseert mensen om uit de buurt te blijven van bossen in de omgeving... vanwege agressieve wilde zwijnen. In de afgelopen dagen vielen de dieren meerdere wandelaars en hun honden aan. Het weer, vanavond buien, vannacht meer regen en dan wordt het ongeveer 18 graden.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 Losse stenen, voel ze kraken. Muren tragen. Niceness, me call the girl them a All the them a tell them in press. Niceness, just just get started, Sweetness, no going girl them a dress. All the man them a say them impress.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 Need to tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. You may think How could I forget that I had given her an extra teeth all this time? science, Je l'ai gardé dans mon cœur. jouw keuze ZFM.